Van 10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De verhoudingen zoals die tegenwoordig zijn, hartelijk en ook zakelijk. Volgens de premier is, uh, de premier is blij met de uitwisseling eh, van de kennis... en de contacten die het bedrijfsleven onderhoudt. Maar beide landen kunnen veel baat hebben bij een nog nauwere samenwerking. Rutte is de eerste Nederlandse premier ooit... die een officiële toespraak in het Indonesische parlement heeft gehouden. Files hebben de Nederlandse economie vorig jaar 1,1 miljard euro gekost. Dat is 30 meer dan het jaar ervoor. Blijkt uit berekeningen van TNO. De transportsector wil dat het kabinet meer wegen aanlegt. De grootste knelpunten moeten direct worden aangepakt... zoals de knooppunten Ridderkerk-Gorkum op de A15... en Ipenburg-Kleinpolderplein op de A13. De rijvereniging liet onlangs weten dat rekeningrijden... waarschijnlijk de enige oplossing is op de langere termijn. Facebook wil in China voet aan de grond krijgen en experimenteert daarom met software die berichten op het platform kan censureren. Dat schrijft de New York Times. Zo'n censuurfunctie is controversieel omdat die tornt aan de vrijheid van meningsuiting. Het is een van de redenen waarom Google al jaren niet meer actief is in China. Facebook zou de censuur ook niet zelf willen doen, maar het willen overlaten aan een bedrijf waarmee het in China gaat samenwerken. In drie Brabantse plaatsen zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van Schijndel, Veghel en Sint-Oederode kiezen een nieuwe gemeenteraad... omdat ze samen op 1 januari een nieuwe gemeente vormen. Die gemeente zal Meijerijstad heten. Qua oppervlakte wordt het de grootste gemeente van Brabant. Het weer vanochtend in het zuidwesten wat regen. Vanmiddag klaart het vooral in het oosten wat op. Wordt het ongeveer 11 graden. Vanaf morgen is het droog met geregeld zon en een matige noordoostenwind. De maxima gaan omlaag naar 6 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld. 2 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. En na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 6 kilometer.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I used to believe We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors Just way to know synergy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you.